uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Tibet zijn bijna 3.500 reddingswerkers ingezet na de aardbeving van afgelopen nacht. Tot nu toe zijn er 126 doden en 200 gewonden gemeld. De beving was in de buurt van de Mount Everest en werd ook gevoeld in Nepal en India. Het is voor reddingswerkers nu moeilijk om bij het getroffen gebied te komen... want er zijn maar weinig wegen, vertelt onze correspondent Laura van Megen. Dus wat je zag vandaag is dat ze bijvoorbeeld helikopters hebben ingeschakeld... om door die bergen te vliegen over stukken die over de grond niet begaanbaar waren... om op die manier te kijken wat de schade was en waar er nog mensen in nood zaten die ze moesten helpen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, stopt met het werken met factcheckers. Baas Mark Zuckerberg zegt dat het een ander systeem heeft... waarbij gebruikers zelf commentaar kunnen leveren op misleidende berichten van die platforms. Er worden dus geen professionele factcheckers meer ingezet... omdat die volgens Zuckerberg bevooroordeeld zijn. Met het wegdoen van die factcheckers probeert Zuckerberg waarschijnlijk weer een goede relatie op te bouwen met Donald Trump. En de overheid wil met een nieuwe campagne ervoor zorgen dat mensen eerder verdachte situaties melden. De campagne heet Vreemd of Verdacht. Volgens justitieminister Van Wil is dat hard nodig in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad. We hebben ontploffende drugslabs gezien, we zien liquidaties in de wijk, eh, we zien jeugd die afglijdt in het criminele circuit. En we kunnen dat niet allemaal in ons eentje aan. En in de hoogst gelegen pub in Groot-Brittannië zitten sinds afgelopen zaterdagavond bijna 40 mensen vast na een sneeuwstorm. De pub in North Yorkshire is volledig ingesneeuwd, waardoor zowel gasten als medewerkers de kroeg niet in en uit kunnen. En ze maken er wel het beste van. hebben dus eh, gewoon wat muziek opgezet. De pub heeft een generator waardoor de stroom is. En ook heeft de zaak nog wel eten voor een maand. En met het bier kunnen de cafégangers nog zo'n twee weken vooruit. Vier jaar geleden zaten 61 mensen ook dagenlang vast omdat ze waren ingesneeuwd. Het weer en nog. Hier en daar vallen er wat winterse buitjes. Vannacht landinwaarts nog kans op wat regen. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Met vooral in de ochtend veel zon. Het wordt een graad of 4 dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der klas van de ANWB. De avondspits is al in volle gang. Naast wat dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging... heb je de meeste vertraging op dit moment op de volgende wegen. Bijvoorbeeld op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 sta je ruim een uur in de file. En rijd je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... dan doe je er tussen Aalsmeer en Knopend Velzen ruim 20 minuten langer over. Ook file op de A10 van Knopend Watergraafsmeer naar Knopend Koenplein. Tussen Zeeburg en Landsmeer heb je ongeveer een kwartier vertraging. Rijd je op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... dan heb je voor de aansluiting met de A22 ook zo'n 20 minuten vertraging.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 Het moederbedrijf van Facebook en Instagram laat vanaf nu gebruikers commentaar geven op misleidende berichten. In Rotterdam is een vrouw overleden die gisteravond werd neergestoken. Ze was 67. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, een vrouw van 39 uit Rotterdam. Over de relatie tussen de twee is niets bekendgemaakt. En in Parijs is met een minuut stilte de aanslag herdacht op Charlie Hebdo vandaag tien jaar geleden. Twee Al-Qaeda-terroristen schoten toen op de redactie van het satirische blad elf mensen dood.